In februari kwamen 352 Irakees om het leven door aanslagen. En dat is bijna een verdubbeling van het aantal doden een maand eerder... Met de verkiezingen voor de deur neemt het geweld in Irak toe. Op 7 maart kiezen de Irakezen een nieuw parlement. De Franse president Sarkozy bezoekt vandaag de gebieden die dit weekend zijn getroffen door het noodweer. Vooral aan de kust staan dorpen onder water. Er zijn volgens de Franse regering zeker 47 doden en 30 vermisten. Het proces tegen Radovan Karadzic is na maanden weer begonnen. Karadzic, de vroegere leider van de Bosnische Serviërs, is begonnen aan zijn verdediging. Het Joegoslavië-tribunaal verdenkt hem van volkenmoord, genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Voor de vierde week op rij wordt er door ambtenaren gestaakt. Zo wordt op het provinciehuis in Assen en bij de gemeente Rotterdam het werk neergelegd.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 If they say